Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Israël dreigt een natuurramp. Een lek in een oliepijpleiding lijkt volgens het Israëlische ministerie van Milieu... een van de grootste natuurrampen te veroorzaken in de Israëlische geschiedenis. De leiding tussen Ashkelon en Eilat heeft miljoenen liters ruwe olie gelekt in het Evrona natuurreservaat, vlakbij de Jordaanse grens. Het lek ontstond afgelopen nacht bij onderhoudswerk. Volgens het ministerie heeft de lekkende olie veel schade veroorzaakt aan de flora en fauna in het natuurreservaat. Het herstel gaat maanden, zo niet jaren duren, zegt de minister. Het Sinterklaasjournaal heeft vanavond in de laatste aflevering een zwarte Sinterklaas geïntroduceerd. De echte Sinterklaas reed weg op een zwart paard. Naast hem reed opa Piet, verkleed als Sinterklaas, op een wit paard. Dit jaar werd met extra spanning uitgekeken naar het Sinterklaasjournaal vanwege de discussie over de huidskleur van Zwarte Piet. In eerdere afleveringen werden al witte pieten geïntroduceerd. Halfords maakt definitief geen doorstart. Voor ruim 100 filialen van de winkelketen voor auto- en fietsaccessoires valt daarom het doek. Volgens de curatoren is intensief onderhandeld over een doorstart, maar waren de aanbiedingen niet goed genoeg. Alleen de voorraden worden nu nog verkocht. Halfords heeft in Nederland 130 filialen, waarvan er 28 door franchise-nemers worden gerund. Die winkels vallen buiten het faillissement. De Nederlandse hockeysters zijn bij het toernooi om de Champions Trophy in Mendoza door naar de halve finales. De zesvoudig winnaar versloeg Duitsland moeizaam met 1-0. Pas in het vierde kwart liet Michelle van der Pols het eerste Nederlandse veldkool van dit toernooi noteren. Het weer, het blijft bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht vriest het licht. Morgen opnieuw een grijze dag. Ochtends is het droog. Later neemt in het westen de kans op lichte regen toe. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt Diemen, 3 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Na een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... Bij knop het Rotterpolderplein 5 kilometer. De rechterrijstrook staat dicht. A9 Amstelveen richting Diemen. Bij knooppunt Diemen 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10. Tussen het Amstel en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Noodorp 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar.